Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt toch een vervolg in de zaak van Ivana Smit. Dat Nederlandse model van 18 viel een paar jaar geleden van het balkon van een Amerikaans stel in Kuala Lumpur. Ivana overleefde dat niet. De politie noemde het een ongeluk, maar haar familie gelooft dat niet. Zij denken dat Ivana overleed aan een drugsoverdosis... en dat ze daarna door dat Amerikaanse stel over de rand werd gegooid. De politie in Maleisië wilde de zaak tegenhouden, maar daar gaat de rechter niet in mee. Er is net besloten dat de rechtszaak toch verder gaat. Wanneer, dat horen we volgende week. In Duitsland zijn 25 mensen opgepakt omdat ze plannen zouden hebben voor een gewapende staatsgreep. Volgens correspondent Charlotte Waaiers wilden ze het parlement bestormen en in de chaos de macht grijpen. Er werd echt al bedacht wie op welke post terecht zou moeten komen na deze koep. Ehm, ook wordt er nog onderzocht in dit onderzoek door de politie of verbanden zijn misschien met de Russische regering. Want de leider van de politieke tak van die extreemrechtse beweging is getrouwd met een Russische. De politie in San Francisco krijgt toch geen killerrobots. Die dingen zouden worden ingezet bij aanslagen of grote schietpartijen... en zouden dan zelfstandig doelwitten uit kunnen schakelen. De gemeente had al toestemming gegeven, maar er kwam veel ophef over... en ze hebben het nu dus toch weer teruggedraaid. De klimaattop in Egypte is net achter de rug... en de volgende top staat alweer voor de deur. Vandaag begint in Montreal in Canada de biodiversiteitstop... Daar praten landen uit de hele wereld over het beschermen van alle soorten planten en dieren op aarde. Dat is erg belangrijk, zegt deze onderzoeker. Een miljoen soorten staan eigenlijk op uitsterven van de zeg maar 10 eh, miljoen of zo die we hebben. Dus dat is eh, eigenlijk wel vrij veel. En dat gaat niet alleen over de ijsbeer en de tijger, het gaat ook over heel veel insecten, heel veel planten, allerlei eh, soorten. En dat levert natuurlijk ook achteruitgang in bossen en, uh, en koraalriffen en dat soort dingen op. Ja, het doel van de top is dat er vanaf 2030 geen soorten meer uitsterven. Het weer nog grijs en veel buien. Daar kan ook wat natte sneeuw bij zitten. Tussen de nattigheid door kan je de zon ook af en toe zien. Het wordt vandaag een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is vertraging op de A7 Zaanstad richting Hoorn... tussen afrit Weidewormer en Purmerend bijna 10 minuten oponthoud. De rechte reishok is dicht, ook de afrit is dicht. Er ligt daar rommel op de weg. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn... tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis 3 kilometer met een kwartier vertraging.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 Blanket on the Ground van Billy Joe Spears mag omschreven worden als een country klassieker. Glenn Campbell scoorde naar Rhinestone Cowboy nog een grote hit met Southern Nights. Emmylou Harris staat klaar om Together Again voor het voetlicht te brengen. Triple Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. a blanket on the ground. Remember back when love first found us? We'd go slipping out of town. And we'd love beneath just as good even when closed your eyes I apologize To anyone who can truly say That he has found a better way southern sky. Well, its precious beauty lies just beyond the eye. It goes running through the soul like the stories told of old. Old man, he and his dog that walked the old land. Every flower touched his cold hand night in the southern sky. Southern nights, they feel so good. It's a frightening wish I could. Together Drukwerk is in 1978 opgericht. Het begon met protestsongs tegen de sluiting van jeugdhonk in Amsterdam-Noord, atoomenergie en ondersteuning van krakers. Daarnaast bezingen ze de liefde op een eigen manier, zoals in de hit Je loog tegen mij. Ook Marianneke en Schijn een lichtje op mij zijn typische drukwerkliedjes. toen ik thuis kwam, dan was er geen brood meer in de kast. En je zei, ik kan niets voor je doen. Maar nu heb je dan zelfs je ringen verpatst. En kom mij vragen om hoe. Je bent zeker vergeten van toen. Je loog tegen mij Alsof ik een kind was, geloof dat je dacht Dat ik helemaal blind was, zes, wat denk je dat je me kan? Zes, schat, je bent heel wat van power je kou. Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. Je zei, ach, slap jij de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je mijn lievelingsdrank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het maar. alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Zes ga denk je dat je man kan. De seks gaat. je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht Je bent heel wat van plannen, van plannen, van plannen. Wat ben je nou van plan? Mijn sokken zijn zo ongelijk, je weet niet wat je ziet. Een zakdoek met een gat erin, dat noemt ze snel een blouse. Maar Janneke is een wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hans Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is... maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let a midnight special shine a light on me. waar de nostalgie van afdruipt. Bij disco draaide alles om dansen, als het even kon met wijde pijpen en afrokapsels. Want die waren in de jaren 70 van de vorige eeuw razend populair. Disco Inferno, Dancing Queen en I Will Survive zijn typische voorbeelden van dit genre. De liefhebbers kennen ze allemaal. Voor hen die het nog niet weten, de bijbehorende namen. De Tramps, ABBA en Gloria Gaynor. Triple Play. Sterren van toen. Met de cover of The Rolling Stone werd de draak gestoken met het idee dat een muzikant pas succesvol is als hij op de voorkant van het toonaangevende muziekblad Rolling Stone stond. Uiteindelijk kwam Dr. Hoek on the cover of The Rolling Stone. Weliswaar als karikaturen, maar toch. Sylvia's Mother werd een wereldhit voor Dr. Hoek. In 1982 werd Baby Makes Blue Jeans Talk het laatste grote succes van Dr. Hoek. Oh, <laughs> I don't believe it. That, that, uh, Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are. Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right. take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we've never known is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? embroideries on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see Do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone.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 De videoclip bij het nummer Never Gonna Give You Up van Rick Astley... heeft de mijlpaal van een miljard kijkers op YouTube bereikt. Tot volgende week. Dag. Making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known.